met het NOS-journaal. Om te voorkomen dat het referendum over afscheiding van Spanje door kan gaan. De Spaanse regering is fel tegen de illegale stembusgang en doet er alles aan om die te frustreren. Duizenden agenten van de nationale politie zijn actief in Catalonië. Ze hebben stembussen en stembiljetten in beslag genomen. Bij sommige stembureaus worden de politiemensen tegengehouden door voorstanders van het referendum. Er zijn ook berichten dat politiemensen ruiten inslaan en sloten doorknippen om toch binnen te kunnen komen bij stembureaus. De Catalaanse regiopolitie is ook aanwezig bij veel stembureaus, maar die grijpt niet in. In Tilburg zijn vlakbij het centrum van de stad tientallen huizen ontruimd vanwege een gaslek. Het lek ontstond toen vanmorgen de grond inzakte na graafwerkzaamheden gisteren. Een generator viel op de gasleiding. Vanwege het explosiegevaar sloeg de brandweer van Tilburg groot alarm. Het apparaat is inmiddels uitgezet en de gasleiding is afgesloten, maar de bewoners mogen nog niet terug naar huis. In Frankrijk zijn tijdens een voetbalwedstrijd zeker 29 supporters van Lille gewond geraakt toen een deel van een tribune instortte. Vijf van hen zijn zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in het stadion van Amiens. In het uitvak bezweek een hek. Tientallen fans vielen meters naar beneden. Het duel tussen Amiens en Lille werd stilgelegd en waardoor het hek het begaf is nog onduidelijk. Mogelijk kwam er druk te staan op het hek door juichende fans. Kort voor het ongeluk maakte Lille een doelpunt. In de buurt van Parijs is een klein olieverfschilderij van Renoir gestolen. Het gaat om een portret van 14 bij 12 centimeter met erop een blond meisje. Het werk van de Franse impressionist was gisteren te zien in een veilinghuis... omdat het daar vandaag onder de hamer zou gaan. Het schilderij zou meer dan 25.000 euro waard zijn. De Franse politie hoopt dat uit beelden van de bewakingscamera's naar voren komt... wat ermee is gebeurd. Het weer in, het oosten geregeld zon, lange tijd droog...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 Het eerste uur Alan Broadband, de nieuwste van B.D. Bell. De, ook een nieuwe Bill Evans, het Hilversum Concert. Net uitgekomen, prachtige cd geworden. Treintje Oosterhuis, de Bob Lark en Phil Woods Quintet, Monica Ryan... Michael eh, Bunny Billy en uh, eh, Mete Erker. Muzika Noede, eigenlijk heel veel. Er zit van alles bij. Maar in ieder geval is het hele mooie muziek. En het tweede nummertje is vandaag van Alan uh, Broadband, pianist. En dit is het nummer... dit komt van de cd Every Time I Think Of You, cd 2005. Een mooi nummer, Autumn Variations. Oh, ik vergat natuurlijk te zeggen, openingsnummer. Patricia Kaas, Franse zangeres, chansonnière, af en toe een beetje jazzy. tot zover eh, Alan Broadbent. Eh, prachtige muziek ook. Mooie pianist. Maar er komt ook een hele goede pianist. Bill Evans. Maar tussendoor doe ik een stukje Noorse jazz. Een van mijn favorieten is Beardy Bell. Een eh, Noorse zangeres. Heeft een nieuwe cd gemaakt. Ik denk dat die cd 2016 is. Eind 2016. Met niet de minste mensen. Onder andere Brugge Wesseltoft. Gregory Hudson. Ruben Rogers. En Joshua Redman. Eh, die cd heet On My Own en daarvan het gelijknamige nummer Beady Bell. Dat moet ik jullie teleurstellen, want dat gaat niet lukken, Beady Bell. Dan een ander nummer van Beady Bell, Turn Back Time doet het ook niet. Nou, dan gaan we meteen door naar Bill Evans. Want dat is toch wel een geweldige ontdekking geweest. Bill Evans, eh, de man waarover Martin Bril ooit zei. Eens even kijken wat hij zei hoor. Zoals het koolzuur boven het glas danst als je tonic net hebt ingeschonken. Zo klinkt Bill Evans. Maar dan in slow motion. Bill Evans. Eh, ja, prachtige eh, cd's gemaakt, prachtige lp's gemaakt. Zeker in zijn begintijd. En toen kreeg je natuurlijk dat disaster dat het, eh, Scott LaFaro, zijn bassist, kwam in 1961 om bij een auto-ongeluk. Daarna is Bill Evans nog een tijdje uit roulatie geweest en eh, kon ook geen goede bassist vinden. Maar eh, ja, opeens had hij toch een, een, aardig trio weer bij elkaar met Eddie Gomez en Jack Jornet op drums. En die hebben in Nederland ooit een concert opgenomen, de Hilversum Concert. En dat is onlangs als cd uitgebracht. En dat is zeer de moeite waard. En daarvan draai ik een nummertje. Eens even kijken wat ik pak. Ik pak het nummertje Emily. Bill Evans. Ik heb even wat eh, technische problemen. Dus ik moet even kijken wat ik, hoe ik dat ga oplossen. Ik zal Ja, ik moet even een oplossing bedenken. Momentje. Bidibel. Technisch probleem opgelost. holds the memory of our first kiss. I draw my breath and smile at the mellow sunset, dressed in leaves of yellow. on the velvety moss. In some hours the sun will rise, and I will walk into tomorrow with further spirit, farther soul. Die Bell, eh, Noorse jazzzangeres. Eh, ja, prachtige cd, eh, zeer de moeite waard. Spelen bekende jongens op mee. ik had het net al over Bill Evans. En toen kreeg ik wat technische problemen. Maar die zijn gelukkig opgelost. Dus hier komt van, de, van die mooie cd... de Hilversum Concert Emily. Er stond trouwens van de week een aardig stuk over die cd. Hoe die eigenlijk gevonden is, de materialen. En hoe die zo weer opnieuw uitgebracht is. Een heel verhaal over Bill Evans, Emily. dit wordt een van de beste, allerbeste concertregistraties van de eh, Amerikaanse jazzpianist Bill Evans genoemd. De, Har eh, de Hilversum Concert. Eh, ja, daar kom ik bij een Nederlands stukje muziek. Uh, dat is van uh, Treintje Oosterhuis. dat komt eigenlijk omdat die cd van Bill Evans, daar staat ook het bekende nummer Elfie op. Maar een van de mooiste uitvoeringen vind ik toch persoonlijk die van Treintje Oosterhuis met het Metropoolorkest. Dat is nogal een complex nummer van Burt Bacharach. En eh, ja, er is, Mike Boudet heeft een aardig boekje geschreven. Eh, dat heeft eh, Lekkere Stukken, heet dat. Daar beschrijft hij ook het nummertje 11 hierin. En dan zegt hij over het treintje Oosterhuis het volgende. Natuurlijk, je stem is geweldig en de violen zijn gul met hun weldaad. Maar je hebt me geraakt met je blik, met je ernst... en hoe je met je handen meedirigeert met de dirigent... Hoe je niet met een stalen glimlach het publiek verleidde... maar hoe je naar de grond keek in diepe concentratie... vastbesloten om recht te doen aan de genialiteit van de meester.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 dat was natuurlijk uh, Treintje Oosterhuis van de CD Look of Love... Eh, samen met het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza. Arrangement ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit eh, bekende nummer van Burt Bacharach. tijd voor wat meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. CD 2005, Q's Delight. Even kijken waar ik die heb staan. Hier. Eh, Bob Lark en eh, Phil Woods eh, quintet. Bob Lark op trompet, Phil Woods alt-saxofoon... Jim McNeely piano, Steve Gilmore op de bas... en Bill Goodwin op de drums. En dat kwam allemaal van het cd'tje In Her Eyes, cd uit 2006. Ehm, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Heb ik gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazzzangeres heeft net een nieuwe cd uitgebracht. Windmills heb ik nog niet beluisterd. Maar ik had wel geluisterd naar Fly. Een cd uit 2016. Een cd die eigenlijk in het thema van de luchtvaart staat over Charles Lindbergh. De ID. A shoot springs up. A light turns on. And now it's here and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a salve of grace. the winds of change. Fill up your sails. Those who do nothing are sure to fail. Dive right in. The water's fine. I'll Don't let the obstacles in your way take you down. It's just a puzzle, you've got this. Don't let the doubt it yet. Go on and get it. That you could. obstacles in your way take you down. It's a puzzle, you got this. Don't let the doubt. star. Know where you're going, know where you are. A tiny spark will go out fast, so you must tend to it to make it last. heerlijke zondagochtendklanken van Monica Ryan van de cd Fly, cd uit 2016. Ehm, tijd voor iets Nederlands. Michel Banibila en Mete Erker. Nou, Michel Banibila is natuurlijk een bekende componist en ja, die doet van alles eigenlijk. Volgens mij is hij, eh, maakt hij van allerlei soorten muziek. Houdt zich bezig met dans, film, televisie, video en theaterproducties. En uh, zet ook af en toe iets moois op cd's. En dit is een cd'tje samen met Mete Erker, een Nederlandse, volgens mij saxofoon, klarinetspeler. Heeft hij een eh, cd gemaakt, die heet eh, Routeplanner. En daar staan aardige nummers op ook. Eens even kijken, Michel. Ja, hier heb ik hem gevonden. Michel met Mete Erker. September Colors. Nou, dat geldt natuurlijk ook nog voor oktober. Dat er mooie kleuren te zien zijn. September Colors. Michel Banibilla en Meet Erker. muziek van eh, eh, de cd Routeplanner. Ja, prachtig. Een beetje eh, filmische versmelting van jazz, avant-garde, dub, elektronica, wereldmuziek. En ja, dat past allemaal precies in elkaar op deze cd. Muziek is ook een beetje broeierig, spannend. een beetje filmische muziek zou ik bijna zeggen. Mooie cd, Routeplanner 2011. wat hebben we dan? Oh ja, een van mijn favoriete clubjes. En dat is Musica Nuda. Italiaans. En die hebben weer een cd uitgebracht. Uh, hun negende inmiddels. Little Wonder. Ik, moet even precies kijken van wanneer die cd is. 2015. En dan moet ik dubben tussen twee nummers. Musica Nuda. Ik zit te dubben tussen... Eh, even kijken. Eh, is This Love? Of Ain't No Sunshine. Eén is van Bob Marley. En de ander is van Bill Withers. Kies voor de laatste. no sunshine when he's gone. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone. He always gone too long. Anytime he goes away. Wonder this time where he's gone. Ain't no sunshine when he's gone. His house just ain't no home. Anytime he goes away. ain't no sunshine when he's gone. He's not warm when Time he goes away Anytime he goes away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, Prachtig toch? De zangeres heet Petra Magioni. En uh, op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Uh, samen heet ze Musica Nuda. En eh, ja, cd'tje Little Wonder. Eh, tijd voor wat oude uit 1967. Eh, Shelly Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Harry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus volgens mij 2012. En het nummertje Theme for Sam. ja, het eerste uur van eh, CFM Jessica erop. Je luistert naar eh, Shelly Man. Uh, eh, Henry Machine Muziek tot de klok van tien.